Die van 12 deed het afgelopen vrijdag. en werd diezelfde dag weer vrijgelaten. De jongen van 15 meldde zich vandaag en zit nog vast. Ook vorige week pakte de politie al negen verdachten op. Het slachtoffer zou voor de mishandeling een jongen hebben aangerand. Hij werd daarna geschopt, geslagen en op het spoor geduwd pech voor tienduizenden mensen die komende maand met Transavia zouden vliegen. Door reparaties en te late leveringen heeft de vliegmaatschappij te weinig vliegtuigen beschikbaar. Daardoor moeten ze in juni weer zo'n 330 vluchten schrappen. Transavia zegt niet anders te kunnen. Het komt neer op ongeveer 5% van het totaal wat wij vliegen in de maand juni. Eh, daarbij wil ik wel gelijk zeggen van voor krap 80% hebben wij een alternatief weten te vinden. Maar voor andere reizen hebben wij helaas inderdaad moeten, eh, die moeten wij helaas teleurstellen. Ook in juli en augustus gaat er een streep door een een heel aantal vakantievluchten. Tien jaar gevangenisstraf voor de Brabantse drugscrimineel Peter S., ook wel Perke S. Volgens de rechter was hij de baas van een misdaadorganisatie die drugs maakte en verkocht. Peter S. zou onder meer drugslabs hebben opgezet en hash hebben geïmporteerd. Tien medeverdachten kregen ook straffen tot maximaal zeven jaar. En in de Euroborg wordt weer gevoetbald. Groningen tegen Ajax. Dat wel werd zondag na negen minuten gestaakt... nadat er twee rookbommen op het veld terechtkwamen. Onze commentator helemaal Jongens, kom maar, we gaan naar huis. Dit heeft helemaal geen nut. Weer zwart eh, vuurwerk op het veld. En weer gaat dat... Eh, eh, ja, zeg maar gedoofd worden. Deze wedstrijd is ook gedoofd en ik ben verdoofd. Nou, de laatste 81 minuten worden nu zonder publiek gespeeld. Voor Groningen hangt er niks meer vanaf. Die club degradeert sowieso naar de keukenkampioendivisie. Ajax knokt nog om derde te worden in de eredivisie. Het weer gaat op 14 bij een mix van zon en wolken met vooral in het noorden en oosten wat buien vandaag. Vanavond dan wordt het overal droog en morgen hebben we lekker veel zon bij 13 tot 16 graden.